Het appartement is helemaal uitgebrand. De tweede verdieping en die daarboven zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een restaurant. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand in Soest... maar laat al weten dat er geen sprake lijkt te zijn van een misdrijf. Bij het Nucleair Instituut NRG in Petten komt een nieuw lab... om sneller nucleaire medicijnen te ontwikkelen. Doordat artsen uit verschillende ziekenhuizen in het lab gaan samenwerken... zou de ontwikkelingstijd met de helft omlaag kunnen. Voor het project is een Europese subsidie beschikbaar van bijna 7 miljoen euro. Het gaat vooral om medicijnen die worden ingezet bij het bestrijden van kanker. Het instituut in Petten is een van de belangrijkste leveranciers van medische isotopen wereldwijd. De opzet van het VMBO wordt aangepast... om het voor leerlingen makkelijker te maken door te stromen naar het MBO. Onderwijsminister Slop en Van Engelshoven gaan daarvoor de wet aanpassen, meldt het AD. Veel leerlingen willen na het VMBO graag naar het MBO... maar elk jaar vallen zo'n 8000 leerlingen uit bij die overgang. Scholen kunnen vanaf volgend jaar één opleiding aanbieden... waarbij het VMBO en het MBO deels in elkaar worden geschoven. In gevangenissen en bij de reclassering wordt weer een nieuwe cold case kalender verspreid. Daarin brengt de politie weer tientallen onopgeloste zaken onder de aandacht... in de hoop dat er een doorbraak komt. De zaken variëren van moord tot vermissing en onbekende doden. Het is de derde keer dat de cold case kalender wordt uitgebracht. De vorige twee waren een groot succes. Gevangenen en oud-gevangenen hebben veel tips gegeven. Het weer, buien met kans op hagel, natte sneeuw of onweer.